Daar wilde hij niet zeggen wat hij van de nieuwe plannen van de formerende partijen vindt. Schoof is geen lid van een van die partijen. Politiek verslaggever Xander van der Wulp legt uit waarom PVV-leider Geert Wilders hem alsnog wil hebben. Toch zit er voor hem ook iets aantrekkelijks aan. Hij kan namelijk met zo'n enigszins neutrale premier gewoon vanuit de Tweede Kamer zich blijven profileren. En het feit dat ze nu ook eh, een premier eh, hebben gevonden zonder echt politiek profiel. Dat zorgt er ook voor dat eh, de vier partijenleiders niet zo heel veel van hem te vrezen hebben bij bijvoorbeeld volgende verkiezingen. Want ja, hij doet het in principe voor één periode. Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Demissionair defensieminister Ollongren zegt dat Oekraïne westerse wapens mag inzetten tegen Rusland. Frankrijk en Duitsland zijn het daarmee eens. Wel vinden ze dat Oekraïne alleen doelen mag aanvallen waar raketten worden afgevuurd. Begin deze maand zei Engeland dat Oekraïne het recht heeft Rusland te bestoken met Britse wapens. Toen zei Poetin dat dit een escalatie van het conflict kan betekenen. De drijvende haven die de VS bouwde in de Gazastrook is buiten gebruik. Door slecht weer en hoge golven is de haven beschadigd. Een deel is zelfs afgebroken. De haven werd gebouwd om hulpgoederen Gaza binnen te krijgen. En NAC Breda heeft zich vanavond een grote dienst bewezen in de strijd om eredivisievoetbal. In de eerste finale tegen Excelsior werd het maar liefst 6-2 voor NAC. Omerson. Schot en hoppa! 6-2. De tweede van Omerson. Excelsior kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand en kreeg ook nog eens twee rode kaarten. Daarna liep NAC uit tot een monsterscore. Zondagavond weten we pas echt welke ploeg volgend seizoen in de Eredivisie speelt.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 op vakantie met de Bee Gees, de Holiday. Sunday, luisteraars. Er komt een dag als duif, dan vlieg ik gewoon weg. Maar niet alleen, dat doe ik met Randy Crawford. komt een goede dag, luisteraars. Dan vlieg ik gewoon zachtjes weg als duif. Nou, ik ben eh, regelmatig eh, gelost. Dan eh, brachten ze me naar Zuid-Frankrijk. Ergens in de buurt van Bordeaux. Dan werd ik vrijgelaten. En dan moest ik zelf naar Nederland terugvliegen. En ik vond altijd, en dat is nou wel een wonder van duiven. U kunt er, van de beestjes zeggen wat u wil. Maar we vinden altijd ons trouwe eigen duivenhockey weer terug. Ook al breng je ons nog zo ver weg. Het was wel vermoeiend hoor. Zo'n vlucht van Frankrijk, van Zuid-Frankrijk helemaal naar Nederland. Maar ach, als duif, je moet wel, eh, je moet wel fit blijven. <laughs> zo gaat dat. Lilith skinnert is ook maar een simpele man. Ik draai hem nog even voor Willem. Willem, daar komt hij. Eh, van Willem Bruis eh, was dit Leonard Skinner met Simple Man. Ja, eh, we hadden het net met, samen met Elton John over Blue Eyes. Maar soms <laughs> dan gebeurt het, luisteraars. <coughs> Sorry, ik moest even hoesten. Dat blauwe ogen bruin worden. Of bruine ogen blauw, dat kan ook. Don't it make my brown eyes blue.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 Eh, we gaan een mooie draaien van Rob de Nijs in deze ja, toch eh, woelige wereld. Wereld vol angst, wereld vol moordpartijen, genocide. je wordt er niet vrolijk van allemaal, maar ik, ik hoop dat u, ondanks dat alles van de muziek wel een beetje vrolijk blijft. we moeten er gewoon zorgen dat alles wat ademt met Rob de Nijs. Blijf doorademen. En elkaar lief heeft. Ook al is het nog zo moeilijk, blijkt het. Vrede is ver. Verder dan ooit. Zo dicht bij huis. Rusten de wapens nooit.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 Er zelfs, eh, zat een, best wel een heavy begeleiding achter. En die begeleiding die erachter zit, die <laughs> rammelt eigenlijk een beetje. Niet helemaal in het ritme zoals eh, de mensen het zingen. Simon Gark vond ik het zo moet ik, moet ik het zeggen. metrisch, ritmisch klopt het niet helemaal. Het is een beetje een brei. Maar het is een prachtig nummer. Het blijft een prachtig nummer. We hebben al een hele tijd niks meer van hem gehoord. Marco Borsato. En hij was zo'n mooi nummer, Margarita.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 En ja, zijn hele carrière ligt natuurlijk plat. Al zijn er wel diverse radiozenders die op dit moment ook weer gelukkig repertoire draaien van Marco Borsato. Want ja, met zijn maatje John Jewbank heeft hij toch prachtige producten op de wereld de cd-wereld gebracht en op vinyl en alles wat, wat niet meer zei. Eh, ik kijk dwars door je heen, luisteraars. ik kijk gewoon dwars door je heen. zijn mensen die kunnen dat. Die kunnen dwars door iemand heen kijken. Eh, ik heb een buurman, die kijkt ook altijd dwars door me heen. Ja, eh, dan zegt Charles, eh, je moet een beetje afvallen... want vandaag en morgen kan ik niet meer dwars door je heen kijken, jongen. <laughs> ja, nou ja, oké, ja, daar praten we niet meer over. Hè. Amoreuze is ook een mooi nummer. Kikkie die? Als Kikkie tenminste mee wil werken, hoor. Een beetje eigenwijs over die dame. Ja, kom zo. Amoreuze ah, heet het nummer. Strands of light upon a bedroom floor Change the night through an open door I'm awake but this is not my home For the first time van Neil Young, Harvest. was only a change of plan. Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. let me fill your cup with the promise of a man. let me fill your cup with the promise of a man. dame waar we al heel lang niets meer van hebben gehoord. Celine Dion. Toch een fenomenale stem. Ze heeft kennelijk iets aan de stembanden, heb ik begrepen. Ja. Dan kan het helemaal misgaan. Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you go on spaces between leven. kan het gaan. Nacht, vrienden. Moet afscheid van u nemen. Es wird Zeit für mich zu gehen. Want het is tijd voor mij om te gaan. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Terwijl ik helemaal niet rook. Und ein letztes Glas im Drinken doe ik ook nagenoeg niet, luisteraars. Nagenoeg niet. Für den Tag für die Nacht. Alleen maar water, veel water. Dank voor den Platz aan eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr... En u wil het niet geloven misschien, maar ik ga morgen de week weer voor u doorzagen. Doe ik al vanaf 8 uur morgenochtend. Kan net zo goed blijven slapen hier eigenlijk. Maar ja, er, ligt hier, eh, er is hier geen comfortabele eh, eh, bank om op te liggen. Het is een beetje te kort die bank. Dan lig je met je benen overboord en zo. En dan ben ik de, de volgende ochtend helemaal gebroken. Dus dat ga ik niet doen dauert nou eine Zigarette. Nou, sigaretten heb ik ook niet, dat heb ik al verteld. Het is Glas im Steen. Habt dank voor die tijd. Maar ik kom morgen gezellig de week doorsdagen met cabaret om het half uur, zeg maar. Dus half tien, eh, nee, half negen het eerste stukje cabaret. En half tien het tweede stukje. Lekker vlotte muziek gaan we proberen te draaien. En eh, ja, ik geniet ervan. Ik hoop u ook. Dank u voor het luisteren allemaal. En ik wens u natuurlijk een hele vruchtbare nachtrust. Rustige nachtrust. Dat kan ik beter zeggen eigenlijk, hè? Slaap lekker toch, straks. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.